en gasten ontvangen. Arjen uit de Drentse Echten ging afgelopen weekend al open, zegt hij tegen één Vandaag. Nou, ik denk als elke ondernemer het, eh, het op een veilige en verantwoorde manier kan doen. Dat zie ik het punt niet. Kijk, als je wel hutje mutje op een boulevard kan zetten, ja, waarom niet op het terras, waar de gehandhaafd kan worden? Uh, winkelstraten overvol, alle muurtjes zitten vol met mensen met koffie to go. En dan niet op het terras ja, dat, dat gaat er bij niet in. Dat klopt gewoon niet. Gasten moesten zich eerst registreren en ook moesten ze afstand houden en een mondkapje op als ze naar de wc gingen. De politiebaas in Rotterdam zegt sorry namens vijf van zijn agenten. Die hebben racistische dingen gezegd in WhatsApp-groepen. Behalve die apps is er ook gekeken naar hoe agenten hun werk doen... en volgens een commissie is daar niks mis mee. De vijf krijgen wel een aantekening in hun dossier. Over een uur kan de festival- en concertvoorpret beginnen. Dan kun je een kaartje kopen voor proefevenementen... waarbij wordt onderzocht of het allemaal coronaproof kan. Het gaat om een paar concerten in de Ziggo Dome... en om twee proeffestivals op het Lowlands terrein. Op de Dance Zaterdag treden onder meer Sunnery James en Ryan Marciano op. En op de Popzondag mogen onder meer De Staat, Jet Rebel en Maan eindelijk weer het podium op. Ongesteld zijn en geen maandverband kunnen betalen... of gewoon een keertje vergeten een paar tampons in je rugzak te stoppen. Daar heeft de VU in Amsterdam als eerste onderwijsplek iets op bedacht. In dat gebouw staat nu een kastje met menstruatiespullen. Elke vrouw komt wel eens in een situatie dat ze gewoon baalt en denkt ik heb het even nodig. En dan kunnen ze bij ons gewoon terecht. Vinden deze studenten een prima plan. Ik heb er zelf natuurlijk niet zoveel eh, veel baat bij. Maar ik denk dat eh, de gemiddelde vrouwelijke studenten dat wel kan waarderen. Je hebt natuurlijk altijd wel eens dat je het of vergeet of dat je het net wordt. Ehm, dus dan, als je het niet bij hebt, dan kan je het ook zeg maar, zonder gêne gewoon bij jullie vragen of bij jullie pakken. De VU hoopt dat meer scholen het een goed idee vinden en ook tampons zijn en maandverband klaar zullen zetten. Het weer, het is nu nog zonnig. Vanmiddag trekt het dicht. In het zuiden kan zelfs een spatje regen vallen. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp.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 Welkom, leuk dat je nog steeds luistert. Dit is het tweede uur van eh, ZFM Dromenzee. Mijn naam is Jan Willem. En eh, we zijn nog bij tot, eh, tot 12 uur met heel veel muziek. En het laatste nieuws uit Zandvoort. Dus blijf vooral luisteren. En dit uh, is uh, Bob Sinclair met uh, Love Generation. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Yeah. Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look The sun will shine till eternity. I've got so much love in my arms. No one can tear it apart. Yeah. tweede uur. En Bob Sinclair. Nou, en eh, wat ik al vertelde, eh, mocht, je, uh, nog, mocht je pas net inschakelen. En, en op via ZFM Live, zfm-live.nl. En dan op de webcam zitten te kijken en te kijken waarom staat daar niemand in de studio. dat klopt. Ik kon dus helaas vandaag niet. Maar ik wilde toch eh, de kans niet voorbij laten gaan om eh, wel mijn radioprogramma te maken. Dus die heb ik gisteravond opgenomen in mijn schuurtje. Dus ik hoop dat het een beetje eh, niet te al te raar klinkt. En misschien hoor je af en toe de bus voorbij komen. Maar goed, ik wilde toch even kijken of ik dit kon. En dankzij onze fantastische technische mannen bij CFM... Ja, kunnen ze dat gewoon, kon ik het gewoon opnemen, insturen... en wordt het keurig in de programmering gezet ik weet niet, ben jij een groot fan van eh, social media? Ik bedoel, eh, wij hebben bijvoorbeeld met eh, ZFM Dromenzee en trouwens ook met ZFM zelf, we zijn actief op Facebook. En ik met Dromenzee zitten we dan al vooral op, op Instagram, op ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Dat is ZFM laagstreepje ZFM Live, sorry. ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Dus mocht je dat nog niet doen, Ga me dan vooral volgen, want daar zie je ook bijvoorbeeld wat eh, top wie, wat waar, waar die over gaat. En eh, wat voor onderwerpen we allemaal een beetje in de show eh, willen behandelen. En daar kan je natuurlijk ook heel makkelijk je verzoekjes en je verhalen kun je daar natuurlijk allemaal heel makkelijk delen. Voor als je ook een keer in de uitzending wil komen. Maar nou ja, het, het, grappige is, je leest al natuurlijk de mooiste verhalen. De afgelopen vier jaar is Twitter natuurlijk helemaal gekaapt door, door oud-president Trump. Ehm, en ja, de vrouw van Jack Johnson, of ik zeg Jack Johnson. Ik bedoel John Legend. Lekker dan. Nou goed, maakt niet uit. Eh, de vrouw van, eh, van eh, John Legend, die heet Chrissy Teigen. En zij, ehm, zij is ooit, ze was kritisch op, ehm, op, op president Trump. En hij heeft haar toen verwijderd uit, ehm, van, van zijn Twitter-feed. En muziek gaat uit. Eh, daar is hij weer. Eh, zij heeft het toen verwijderd van eh, Twitterfeed. En toen, ja, toen Joe Biden dus de nieuwe president werd... toen dacht ze van, joh, ik ga het gewoon vragen. Of ik dan... Ehm, of, ik dan of hij mij dan weer wil volgen. En dat heeft hij dus gedaan. Maar het grappige was... daar werd zij dus heel zenuwachtig van. En ze durfde eigenlijk, ja, ze durfde eigenlijk niet meer. ja, ze durfde eigenlijk niks meer op, Twitter, op Twitter te zetten. Dus ze zei van ja, het is. Het is, eh, ja, eh, weet je, ik word er een beetje zenuwachtig van, want ik voel me nu toch een beetje eh, bekeken. En uh, nou, de afgelopen een paar dagen geleden heeft ze dus aan Biden gevraagd van... joh, zou je me alsjeblieft weer willen ontvolgen? Want ja, ik, ik, ik kan niet meer mezelf zijn op Twitter. Want ik, ja, met zo'n belangrijke man die meekijkt... durf ik toch niet meer echt spannende dingen neer te zetten. Nou, en hij heeft daar gewoon gehoor aan gegeven. Dus ze kan nu weer vrolijk losgaan met eh, haar verhalen. Chrissy Teigen. En eh, nou laten we dat, eh, dat... is een mooie reden om eens ook eens weer wat, wat te laten horen van, van haar man.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 Maar dat eh, is nogal eh, lastig. Blijkt. Maar weer. hey, eh, mooi berichtje. En misschien merk je dat ook altijd wel een beetje als je, als je door het dorp heen rijdt. Maar het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, die heeft laten weten dat de verhuizingen in 2020, dat eigenlijk steeds meer mensen naar de regio buiten de Randstad verhuisd hebben. Dus steeds meer mensen trokken uit de stad. Want ja, waarom zou je? Ik bedoel, eh, mensen zaten het hele jaar natuurlijk opgesloten in drie ogen achter. En eh, kwamen toch achter van ja, maar buiten de stad eh, krijg ik opeens veel meer huis voor mijn geld. En dat merken we in, in Zandvoort ook. Want het is echt bizar hoe snel sommige huizen verkocht worden. Soms dan is het echt, staan ze één dag op de markt. En de volgende dag kunnen de makelaars alweer een sticker erop plakken van heel snel verkocht. Dus ehm, ja, in 2020 verhuizen dus meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar de regio's en de laatste jaren steeds sneller toe. En eh, ja, de coronacrisis heeft daar dus eh, zeker bij geholpen. En eh, ja, dat merken we dus ook in Zandvoort. Want Zandvoort is steeds meer in trek. En ja, waarom is dat? Nou, dat weten wij natuurlijk als Zandvoortenaren allemaal heel goed. Want elke dag kunnen wij heerlijk naar buiten. Genieten van de duinen. Van de zee. En wat Chris Bria over zingt prachtige, prachtige, prachtige witte strand voor de deur. Dit is Chris Ria on the beach. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. summer wind There's a certain melody Takes me back to the place that I know On the beach Yeah, yeah Forever in my dreams, my heart will be hanging on to this sweet memory. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know. On the beach, yeah. 106.9 ZFN Westkust weerbericht. Ja, nou, we doen het weer. Wat irritant. Hey, het is eh, weer een prachtige dag vandaag met uh, eh, maximum temperatuur van 15 en een minimum temperatuur van 9 graden. Eh, het zonnetje probeert de hele dag een beetje achter de wolken vandaan te komen. Eh, met een eh, langzaam draaiende wind. Hij begint in het zuiden en is matig en draait dan langzaam door naar het noorden, noord, noordwest, noorden. En daarmee komt zo rond een uurtje of zes waarschijnlijk ook een regengebied binnen. En krijgen we, houden we het aan het eind van de dag niet droog. Dus eh, helaas wat, eh, wat buitjes op dat moment. Maar als we dan kijken naar de komende dagen, wordt het, eh, het weekend even iets kouder. Maar wel lekker zonnig op zaterdag vooral. Met een maximum temperatuur van 10, 11 graden en een minimum van 2, 3. En volgende week, dan stijgt het kwik weer langzaam naar, ja, naar een graad of 15 op woensdag. En lijkt het ook lekker zonnig te worden. Dus dat wordt een prachtige dag. En, of prachtige week. Dus nou de lente komt eraan, mensen. Dit is eh, Cake by the Ocean van DNCE. Je luistert naar ZFM Dromenzee. Leuk dat je luistert. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why don't speak cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. you should be rolling me, you should be rolling me. Ah, uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. but you're moving so. Good carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Damn! See you licking frosting from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, ma'am. I'm tired of all this candy on the dry land, dry land.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 Talk to me, baby. I'll be pretty, you be Naomi. Whoa. Come on, by Ocean. Ik vind dat wordt er altijd heel vrolijk van, van nummer. hey, en eh, we hebben natuurlijk veel over het virus. Maar gelukkig kunnen we het ook steeds vaker hebben over de vaccinaties. En eh, vorige week hier op ZVM werd er al uh, uitgebreid gesproken met de, een vertegenwoordiger van de GGD. omdat er ook wordt gewerkt aan een mobiele locatie voor Zandvoort. Maar tot die tijd moeten mensen die aan de beurt zijn in Zandvoort ook nog even reizen toch naar andere plekken. En dat is natuurlijk niet voor iedereen altijd even makkelijk. Dus ehm, is daar gelukkig het pluspunt. En die, hebben, eh, weer een, eh, die, ja, die doen een fantastisch eh, aanbod. Want die bieden namelijk aan de plusdienst. En daar hebben extra vrijwilligers zich aangemeld voor het vervoer van mensen naar de verschillende vaccinatielocaties hier in de omgeving. En nou, mocht, mocht u nou iemand bijstaan of mocht u zelf eh, behoefte hebben aan eh, of, ja, het vervoer zeg maar, naar, zo'n, eh, naar een van de vaccinatielocaties niet kunnen regelen, dan kunt u eventjes dus bellen met 023 571 7373. Dat is 023 571 7373. En dan, ja, dan kunnen zij u helpen met een van de vrijwilligers die, die u dan naar die vaccinatielocaties en weer terugbrengt ook. Zodat iedereen gewoon zoals gepland toch zijn vaccinatie kan brengen. En weer met een geruste hart wat meer naar buiten kan, hopelijk. We zijn nu eh, bij, eh, ja, nog steeds bij de wat oudere mensen van de samenleving. Eh, maar het gaat gelukkig steeds sneller, dus dat is een, dat is een goed teken. En gelukkig helpt de plusdienst daar dus, daar dus hartstikke goed bij. En nou, ik vond dan deze deur wel toepasselijk voor al die vrijwilligers die, die mensen naar die locaties brengen. I'll Take You There van de Singers. vol met mooie verhalen. I'll Take You There van de Stapelsingers. En dat is eh, voor al die vrijwilligers van de plusdienst. Die mensen vallen naar de vaccinatielocaties brengen. hey, ehm, elke week gaan we normaal op zoek naar iemand met een droom die zijn droom heeft waargemaakt of druk mee bezig is eh, om dat te doen. En eh, die misschien nog wel een handje, kan, handje hulp kan gebruiken van, van jou of een van de andere luisteraars. En eh, ja, ik ben eigenlijk weer op zoek naar nieuwe droomverhalen. We hebben echt wel prachtige verhalen gehad hier. Van mensen die op allerlei manieren eh, de hele wereld overreizen. Of eh, het roer helemaal hebben omgegooid. En nou, misschien heb jij ook wel zo'n verhaal. Of zit je er eigenlijk middenin? En laat me dan eens even laat me dat weten. Je kan, je kan een mailtje sturen naar redactie@zandvoort.nl zfmzandvoort.nl. Dat is zfmzandvoort.nl. Of eh, stuur me een berichtje via Instagram naar eh, ZFM Live, laagstreepje Dromenzee. Dat is eh, ZFM Live, laagstreepje Dromenzee. En ja, en wat gebeurt er dan hè? Als, je, als je toch in staat bent om, om je droom uit te laten komen? Ja, dan voel je natuurlijk de koning te rijk. Of zoals de Imagine Dragons het zingen... On top of the world. Dit zijn Imagine Dragons. weer ZFM. Live. Hey, en eh, ik had eigenlijk weer een, eh, ja, een, een, een nieuw soort uh, bedacht. En dan moet ik even de juiste dingen erbij trekken. Ja, hier heb ik hem. Even kijken hoor, zet ik even alles keurig klaar. Want... we deden normaal de Throwback Thursday. En ik wilde daar eens een beetje een swing aan geven. En daar heb ik eigenlijk jullie hulp wel een beetje voor nodig. Want eh, hoe zit het nou? Ik uh, heb bedacht. Ik ben dus dol op films zelf. En eh, nou, hopelijk jij ook. Maar ehm, ja, bij die films, wat er vaak toch wel blijft hangen, is, is de soundtrack. Nou, ik zal deze even zacht zetten. Want deze, dit, dit muziekje komt overigens uit ehm, Dreamgirls. Met Beyoncé onder andere. Nou, maar goed, om je even een idee te geven. Als ik, als ik dit doe, wat denk je dan? dat is, is vrij duidelijk, toch? Of, eh, of deze? Ja, nou, die is, eh, die is ook vrij duidelijk, hè? Dat waren natuurlijk achterin volgens eh, waren dat... James Bond en Star Wars. Nou, en nu hebben we even een rijtje achter elkaar gezet. Want uh, ja, je kent natuurlijk deze. Hè? het, uh, het bekende streamingplatform. En eh, nou ja, er zijn er wereldberoemde tunes zoals, uh, zoals deze. Of deze. En eh, met al dat soort uh, al dat soort dingen, terwijl ik even een knapperend haardvuurtje aanzet hè, voorbij die film. Eh, al die, nou, er zijn natuurlijk tal van films gemaakt. En welke film herinner je je nou voor bepaalde muziek? Nou, en er zijn natuurlijk zoveel films gemaakt dat dat misschien iets te ingewikkeld was. Dus nu gaan we een beetje op zoek naar wat, wat cheesy films. Dus hè, wat, nou, wat, ehm, wat flauwe, flauwere dingen of gewoon geestig. En eh, waar kun je dan aan denken? Nou, noem maar de muziek uit eh, American Pie of weet ik wat. Nou, en om een beetje af te trappen heb ik er eentje genomen uit de film Bridesmaids. Ik weet niet of je hem kent, maar eh, hij staat op, op dat bekende, op dat bekende streamingplatform. Ehm, en nou, die, die, film gaat over een zus die gaat trouwen. En, en de, de, andere zus vindt dat lastig. En nou, het is een heel geestig verhaal. Maar het eindigt met, eh, ja, met een eh, fantastisch nummer van eh, Wilson Phillips. En die zal ik zo gaan draaien. Maar misschien heb jij zelf ook al wel een idee van een bepaalde film wat je, waar je zegt, ja, oh ja, dat nummer, weet je, dat is misschien ontzettend cheesy of, of juist fantastisch mooi. en ja, daar moet ik toch elke keer weer aan denken. Als ik het nummer denk, dan moet ik aan die film denken of andersom. Stuur het nou eens in. Hè? Dus wat is jouw film en het nummer wat, eh, wat daarbij hoort... waar je de beste herinnering aan hebt... of juist wel waar je elke keer toch weer met een grote glimlach aan moest denken... als je het, eh, als je het hoort. En eh, nou, wat ik zei, deze komt uit Bridesmaid Bridesmaid... die mijn verloofde deze week aan, het, aan het kijken was. dit is Hold On. En ik ben heel erg benieuwd naar, naar jouw ideeën. Dus stuur ze vooral door naar eh, ZFM. Dat kan naar redactie.zfmzandvoort.nl. Dat is redactie.zfmzandvoort.nl. En eh, wie weet kan ik dan eh, volgende week jouw suggestie wel draaien. Dus jouw film met de bijbehorende soundtrack die je altijd blij heeft. Dit is Wilson Phillips. Hold on. change your life. Bridesmaids. Heel geestig. Ik heb natuurlijk met een schuin oog zitten meekijken, hè? dat begrijp je. Ja, en dan gaan we snel door met... Even kijken, eerst even een lekker muziekje eronder. Met eh, het goede nieuws. Nou, het tenminste, het goede nieuws. Eh, afgelopen dinsdag was natuurlijk weer een nieuwe persconferentie van, eh, van Rutte. En uh, nou, gisteren moesten ze dat verdedigen in de Tweede Kamer. En eh, ja, er waren nogal wat opmerkingen vanuit de Kamer. En een van de dingen waar, eh, waar uitgebreid over werd gesproken is eh, het openzetten van de trassen weer. Nou, en ik, we hadden het er net al over. Hè. Het was best druk in Zandvoort. En politie en handhavers deden er alles aan om dat in goede banen te leiden de afgelopen dagen. En dat doen ze fantastisch knap. Maar ehm, ja, het is ook best wel gek. Want heel veel strandtenten en ook in het dorp die hebben natuurlijk de takeaway. En, eh, ja, en dan zie je mensen, hè, dan, dan bieden zij natuurlijk zelf niet het terras aan, maar dan gaan mensen daar omheen scharrelen. En eh, ja, misschien is dat wel veel minder gereguleerd dan eh, als er netjes een trasje staat waar, waar wel rekening wordt gehouden met die anderhalf meter. Dus dat was ook eigenlijk de roep vanuit de Kamer nu. En met eigenlijk de dringende vraag erbij dat het kabinet op 8 maart gaat kijken wat er mogelijk is. Dus eh, ja, hopelijk is dat goed nieuws voor al die uh, eh, ondernemers in, eh, in Zandvoort. Die het natuurlijk hartstikke zwaar, net zoals in alle andere plekken in Nederland trouwens ook. Maar die het in Zandvoort natuurlijk hartstikke zwaar hebben. En ja, ik hoop heel erg voor ze dat ze binnen alle geldende regels toch weer wat meer mogen doen. Zodat we, en ook voor onszelf, hè, ook voor alle mensen uit Zandvoort zelf. Dat wij gewoon weer ja, lekker kunnen genieten van ons, van ons heerlijke kleine paradijs. hier in, uh, in Zandvoort. Dit is uh, Medusa met Paradise. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try learn to be brave, see the other side. do not you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my my my, there's a thousand miles between you. feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. je het gisteren gevolgd? Voor het eerst in 21 jaar hebben de Oranje Vrouwen van eh, Duitsland gewonnen. dat is natuurlijk eh, goed nieuws, hè? En eh, ja, het was een, het was een prachtige wedstrijd. En de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was in Venlo met 2-1 te sterk voor de tweevoudig wereldkampioen. En de vorige keer dat de Nederlandse vrouwen zegevieren tegen de Duitsland was eh, in maart 2000, 21 jaar geleden. Nou, dat is, uh, goed hè. Het belooft natuurlijk wat voor alle grote toernooien die er allemaal aankomen. Mocht het allemaal doorgaan, dat hopen we natuurlijk wel. hey, en eh, we zitten een beetje tegen het, tegen het einde alweer van, van het programma. En nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat je ervan vond. Want eh, mocht jij eh, ja, een kijkje hebben genomen op de webcam deze keer via zfm-live.nl, dan eh, trof je daar een lege studio. Dat is natuurlijk best een beetje gek. Maar ehm, ja, dat kwam. Ik kon dus eventjes niet. Ik kon deze keer niet. En ja, dus ik heb het gisteravond opgenomen in mijn schuurtje. En ik ben heel benieuwd hoe, wat jij ervan vond. Dus laat me dat vooral weten. En eh, ja, wat ik ook heel benieuwd naar ben, want dat merkt u dus deze week ook. normaal hebben we natuurlijk altijd eh, interviews in het programma. En eh, hebben we altijd mensen die vertellen over hun dromen. Nou, en mocht je nou een keer denken van ja, ik wil ook wel eens een keer op de radio. En ik heb ook een prachtige droom die ik heb waargemaakt. dan laat het me dan vooral weten. Want ja, dan kan, ik, dan kan ik ermee aan de slag. En dan kunnen we bellen of kom je gezellig langs hier op de Tolweg. En dan kunnen we daarover praten. En dan kan jij ook ja, al die andere luisteraars van, van dromen zeg ja, een beetje de tips geven over eh, hoe zij nou hun eigen droom eh, ook waar kunnen maken. Want dat eh, willen we zijn natuurlijk wel razend benieuwd naar. Dus ja, laat me dat vooral weten. En je kunt een uh, mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Dat is redactie.zfmzandvoort.nl. Of stuur me gewoon een berichtje via Instagram. Dat is zfm live laagstreepje dromenzee. Dat zfm live laagstreepje dromenzee. Hey, dit is de allerlaatste van deze week. Een lekkere vrolijke plaats. En eh, nou, hopelijk met het mooie weer ga je dit ook doen. Dance across the floor. Dit is Jimmy Bo Horn. Let's do it.